10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het eh, NOS Journaal. Nog eens 50 Turkse asielzoekers mogen in Nederland blijven... omdat hun dossiers mogelijk in handen zijn van de Turkse regering. Dat laat staatssecretaris Broekers-Knol weten aan de Tweede Kamer. Eerder kregen om dezelfde reden al 10 Turken asiel. Hun gegevens zijn mogelijk buitgemaakt door de Turkse autoriteiten... omdat een Turkse vertrouwenspersoon die werkt voor de IND in Turkije was opgepakt. Hierdoor kunnen ze gevaar lopen als ze worden teruggestuurd. De aanvragen kwamen waarschijnlijk van aanhangers van Fethullah Gulen... die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de brexit. Voor het parlementsgebouw in Londen verzamelen zich voorstanders... die het verlaten van de Europese Unie vanavond gaan vieren. Precies om middernacht is de brexit een feit. Even na acht uur vanavond is de Britse vlag, de Union Jack in Brussel... voor het gebouw van het Europese parlement naar beneden gehaald. De Amerikaanse regering wil het leger weer toestemming geven om landmijnen te gebruiken. Minister Esper van Defensie zegt dat militairen de wapens moeten kunnen inzetten... zodat ze zich beter kunnen verdedigen in een oorlog. In 2014 werd het onder president Obama juist verboden om landmijnen te produceren en in te zetten. Alleen voor het Koreaanse schiereiland werd een uitzondering gemaakt. Bij het landgoed Mar-a-Lago van president Trump in de staat Florida is geschoten op een auto die langs twee beveiligingsposten reed. Volgens de politie zijn twee verdachten opgepakt. Mogelijk zijn dat de inzittenden. Het is onduidelijk wat ze bij het land goed deden. Volgens Amerikaanse media was zowel Trump als zijn vrouw Melania... tijdens het incident nog in het Witte Huis in Washington. In de eredivisie heeft AZ in eigen huis RKC Waalwijk met 4-0 verslagen. De club uit Alkmaar is daarmee in punten weer op gelijke hoogte gekomen met Ajax.